4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Libië heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen... en vervangen door iemand die loyaal is aan het bewind van kolonel Gaddafi. De ontslagen ambassadeur maakte vorige week bekend dat hij de kant had gekozen... van de opstandelingen die het vertrek eisen van Gaddafi. Het is onduidelijk of zijn vervanger de officiële gesprekspartner wordt van de Verenigde Staten. De VS voert de druk op Gaddafi om af te treden steeds verder op. Gisteren zijn Amerikaanse marineschepen en vliegtuigen naar Libië gestuurd. Of en waarvoor die worden ingezet is niet bekend. Gemaakt. Gaddafi heeft gisteren in een interview toegegeven dat de stad Benghazi is ingenomen, maar volgens hem zijn de rebellen leden van Al-Qaeda die van buiten Libië komen. Hij ontkende dat er in de hoofdstad Tripoli tegen hem wordt gedemonstreerd. In Nieuw-Zeeland is twee minuten stilte gehouden om de doden te herdenken van de aardbeving. De stilte werd gehouden op het moment dat het precies een week geleden begon te beven in de stad Christchurch. Overal in het land gingen automobilisten stilstaan langs de weg en legden mensen het werk even neer. De aardbeving heeft waarschijnlijk aan 240 mensen het leven gekost. Tot nu toe zijn ruim 150 lichamen geborgen. Premier Key heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. Hij wil weten hoe het mogelijk is dat er zoveel gebouwen in Christchurch zijn ingestort... die te boek stonden als aardbevingbestendig. Met de ingang van vandaag mag op de afsluitdijk 130 km per uur worden gereden. Dit gedeelte op de A7 is de eerste van acht trajecten... waar bij wijze van proeven verhoogde maximumsnelheid wordt ingevoerd. De andere trajecten volgen in mei. Rijkswaterstaat gaat onderzoeken welke effecten het harde rijden heeft... op de doorstroming, de omgeving en de verkeersveiligheid. Dat moet duidelijk maken waar en hoe de maximumsnelheid omhoog kan naar 130. Het weer, het is bewolkt en nevelig, minimaal tussen 1 en 3 graden. Overdag eerst bewolkt, maar in de loop van de dag ook kans op wat zon. Het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1 met Het Anker. Ja, goedenacht dames en heren. En u luistert eh, nog steeds naar De Nacht op 1. En ik moet eigenlijk maar eens gaan zeggen goedemorgen. Want volgens mij melden de eerste, zich mensen, de eerste mensen zich alweer die vandaag weer wakker worden en weer aan het werk gaan. De komende anderhalf uur gaan wij muziek draaien. En de eerste plaat die wij draaien is eh, Spanish Harlem van Rita Franklin. some love. I think I can see it now. Now let me paint the picture. It's 12 o'clock and the curtains are de laatste plaat was Leo Sayer met Orchard Road. En ehm, veel mensen denken dat het over een hele specifieke straat gaat. Nou, die straat bestaat wel, maar dan in Singapore. Maar Leo schreef het nummer eh, naar aanleiding van een telefoongesprek... wat hij s'nachts hield destijds met zijn vrouw. Ik geloof dat die relatie niet meer in stand is. En we draaiden gelukkig ook nog Spanish Harlem van Rita Franklin. Prachtige plaat. En ook nog Prachtig Mooie Dag van Daniel Lohus. En het volgende nummer wat we draaien, dat is Blauwe Vlinder van Simon Stein. blauwe vlinders, zij was bij me dag en nacht. En die blauwe vlinder had mij geluk gebracht. Maar je weet hoe het soms gaat, het is een oud verhaal. Als een deurtje open staat, dan gaat zij aan de haal. Ik zag een meisje in het blauw, ze lachte lief naar mij. Ik omarmde haar al gauw, ze maakte mij heel blij. De liefde heeft jouw hart veroverd, soms heb je geen rust. De horizon heeft je betoverd, daar ligt een nieuwe kust. Blauwe vlinder, waar vlieg je nu naartoe? Blauwe vlinder, word jij naar een vrouw getrouwd. Ze is nog bij haar vent, was achteraf gezien een dure fout. Ik heb haar nooit verwend. De liefde heeft mijn hart veroverd, ooit vind ik mijn rust. Het mooiste moet mij nog overkomen, ik wacht totdat jij me kust. Blauwe vlinder, waar vlieg je nu naartoe? Blauwe vlinder. jij dan Radio 1. De nachten. Kiss me. walk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. Eagles met A New Kid in Town. En deze plaat heeft zelfs nog een prijs gewonnen. Een Grammy Award voor Best Arrangement for Voices. Nou, dat kun je inderdaad de Eagles wel toevertrouwen. We gaan eh, verder met eh, Santana met Hold On.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 whistling down the sky. I've got a song. I've got a song. Like a well, will. rolling me down the highway, rolling me down the highway. share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway. Don't let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Bend me down the highway. Don't let me down. pass me by. Jim Croaky was dat met I Got A Name. En eh, dit was een nummer wat hij alleen maar zich heeft geconstateerd op de zang. Meestal deed hij alle andere instrumenten zelf. Eh, nu heeft hij alleen eh, de zang voor zijn rekening genomen... en de rest werd door studiomuzikanten gedaan. En hij maakte deze plaat voor de film The Last American Hero. Daarvoor hadden we ook nog Treintje Oosterhuis met Everything Has Changed. Ook een nieuwe single van haar, nog niet zo lang uit. En zoals al eerder gezegd, daarvoor Santana. We gaan verder met Paul Weller, You Do Something To Me. understand why we can't just hold on. Mr. Mister was dit met eh, Broken Wings, ook al klassieker natuurlijk. Eh, de bandnaam kwam een beetje van het idee van... Hey, hoe heet die, hoe heet die, hoe heet die, hoe heet die, hoe heet die? In het Engels wordt het dan Mr. Mr. Mr. Mister Mister dus. Zo ging dat. Het volgende blokje luisteren wij naar Ten Sharp met de plaat You. Die kennen wij natuurlijk nog uit Purmerend. Sandy Coast met Summer Train en de Tunes met Train of Life. En de Tunes draaiden wij vorige week ook al. Dat is een ontzettend leuk nieuw bandje uit Amsterdam. En na die drie platen komt dan het journaal.